Ook moet de industrie meer gaan bijdragen aan een subsidiepot om bedrijven duurzamer te maken. De milieubeweging is boos over het uitblijven van de CO2-heffing... en dreigt de onderhandelingen te verlaten. De man die verdacht wordt van de moord op de 16-jarige Humaira in Rotterdam... heeft dit voorjaar al gedreigd haar te doden. Dat blijkt uit het vonnis van een rechtszaak... waarin de man terecht stond wegens mishandeling van het meisje. Nadat ze in mei de relatie verbrak, sloeg hij haar. Hij zei dat als ze de politie zou bellen, hij haar zou doodsteken. Het meisje deed ademgifte en daarna bedreigde hij haar opnieuw. De reclassering concludeerde al eerder dat hij zich keer op keer schuldig maakt aan relationeel geweld. Oud-minister Verdonk gaat helpen de regeldruk in de zorg terug te dringen. Minister De Jonge heeft haar aangesteld als speciaal adviseur... om de administratieve lasten te verminderen in de jeugdzorg... en de wet maatschappelijke ondersteuning. Binnen één jaar moeten de lasten merkbaar zijn gedaald. Verdonk was van 2003 tot 2007 VVD-minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie. Daarna werd ze Kamerlid en lijsttrekker van Trots op Nederland. Voetbalclub SC Twijzel is niet verantwoordelijk voor het instorten van een betonnen dugout... waarbij vier jaar geleden een meisje van tien om het leven kwam. Volgens de rechter had de Friese club niet kunnen voorzien... dat de dugout in zo'n slechte staat verkeerde. De dugout stortte in toen enkele kinderen tijdens een toernooi... het betonnen dakje als tribune gebruikten. Het Openbaar Ministerie had tegen SC Twijzel een geldboete van 10.000 euro geëist... wegens dood door schuld. En dan het weer. Het is bewolkt met buien. Het is ongeveer 8 graden. Morgenmiddag vaker droog met in het zuidwesten ook nog kans op wat zon. Dan wordt het tussen de 9 en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 2, 3, vier. Ja, dat doen wij altijd even mee. Hè? <laughs> en liefst zo hard mogelijk. Dan weten we in ieder geval dat het goed gaat. <laughs> Ja. Eh, dit is het tweede uur van eh, dit speciale programma. En we gaan meteen maar beginnen, want eh, hoe meer muziek we kunnen draaien... hoe beter het is natuurlijk. Ja, daar klopt iemand aan je deur, hè? Ja, en hier komt hij uit 1961 en toen was die jongen pas 14 jaar. Hier is Eddie Hodges. Pulling Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown. En die vonden we terug op 1501. En eh, we begonnen natuurlijk met Eddie Hodges en I'm Gonna Knock On Your Door uit 1961. En de volgende plaat... <laughs> ik, ik, zeg niks. Nee, dat lijkt me heel verstandig. De, de volgende plaat is voor een lieve vriendin van me uit Hoofddorp. Deze is speciaal voor Jannie. So I'm gonna Take it, boy. nummer 1448 was dit Rider in the Rain van Randy Newman. Ja, kenmerkend voor zijn, eh, voor zijn hit zijn zijn bijtende satirische teksten. Ja. Ja, en hij is een paar keer ook eh, voor het gerecht eh, moeten komen... voor de teksten waar die de, Nederland, de, de Amerikanen dus niet accepteerden. En toen moest hij ook voor het gerecht komen. Ja, hij had een liedje geschreven dat heette Short People. Ja. En dat werd door de kleine mensen niet begrepen. Maar het ging helemaal niet over kleine mensen. Nee, nee, het ging over kortzichtige mensen. Ja, Short people. Ja, Goed, eh, de volgende alweer. En dat zijn Don en Phil. Hier is Claudette. we will all day. put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, there's hours of time on the telephone line to talk about things to come sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby. one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought I'd see you. James Taylor en Fire and Rain. En we blijven nog even in de categorie hele mooie nummers. Want we gaan nou luisteren naar Mike Bett en Lady of the Dawn. I see the light softly shine. imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world, there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. Recently, I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. Take the ribbon from my hair. Shake it loose and let it fall. Laying soft against your skin. Like the shadows on the wall. Come and lay down by my side. day is dead and gone, and tomorrow's out of sight, and it's so sad to be alone. Help me make it Nummer 1341 in de top 2000 van 1999. Jawel. Jawel. Eh, jawel, toch? Jawel. En dan gaan we nu luisteren naar Mary Hopkin. Ja, en ik vroeg of ze op blote voet optrad, maar dat is niet zo. Dat is Cindy Shaw. Dat is wat de zuster. <laughs> Dat... <laughs> maar, maar, zij heeft wel meegedaan trouwens aan het Songfestival, hè? Ja. In 1970 met eh, Knock Knock Who's There. En gewonnen? En, eh, dat weet ik niet, ik denk het niet. Oh. Oké, dan weten we het Nee, want, want, sinds nummer drie is de hoogste stand in, in de toppositie in Nederland... was de, nummer, de nummertje drie. Ah, oké. Dus ik neem aan dat ze niet gewonnen heeft. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Gaan we, nou, we gaan in ieder geval luisteren naar Mary met Those Were The Days. Die vinden we terug op 1307. Friction, Too Much Friction van Tim Finn. En die kennen we natuurlijk ook nog van Split Ends en Crowded House. Eh, het wordt tijd voor een eh, instrumentale. Hier is uh, Focus. Ja, en trouwens over... Ho, ho, ho, ja, ga door. Ga nee, door. nee, sorry, sorry ja, ik, ik, kom er even tussendoor. dat is, de Thijs van Leer speelt daarin, hè? Ja, Thijs. En vroeger was dat het Thijs van Leer trio... En dat was een begeleidingsgroep van Ramses Schaffi en Lisbeth List. Wist je ah, dat? Oké, nee, dat wist ik niet. Ja. Nou, en, toen, kwam Jan Akkerman erbij. Ja, toen kwam, ja En toen werd het Focus. Ja, dat was niet de minste hè, die erbij kwam. Dus hier is Focus. can I accept the fact she's chosen him and simply let them be? Whoa. turning down the lights and I reach hold her the way I used to do. I see her closing her eyes and telling him lies, exactly like she told me to. Yeah. Van de Man. Ja, Van Morrison, hè? Van Morrison en ja. Dem. Ja. Want zonder Van was Dem helemaal niks. Nee. Toen heette ze trouwens ook niet eens Dem, maar goed. Nee, het is is anders, hè? Toen heette ze de Gamblers. De Gamblers, inderdaad. Ah, oké. Eh, we moeten snel opschieten, want we hebben nog maar 12 minuten dit eh, tweede uur. En ik heb er nog eh, zes om te draaien, dus dat gaat niet lukken in ieder geval. Uh, we gaan gewoon door. Hier is het uh, nummer van de debuut-LP van Crosby, Stills Nash. Marrakesh Express. Looking at the world through the sunset in your eyes. Juggling the train through clear Moroccan skies. Ducks and pigs and chickens call.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 Stretch your leathers we can wear at home. Well, let me hear you now. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're taking me to Marrakesh. Would you know we're riding? on the Marrakesh Express. Would you know we're riding on the Marrakesh Express? They're digging me to Marrakesh. All on board. waren een beetje onze allereerste helden. Ja, dat de Shadows, Cliff in the Shadows. Ja, en dit waren de Shadows dan zelf met Wonderful Land. Toen gingen we nog op gitaarles. <laughs> Hoe wilden jullie leren spelen? Nou, dat is de Shadows. <laughs> dan waren we meteen klaar. Ja. <laughs> Ik heb nog nooit iemand zo verbaasd zien kijken eigenlijk. Eh, dit was nummer 1146.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 And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never see what matters. Look at these dreams, so big and so better. I don't know much, but I know. distance, still left unanswered. So much I've never broken through. And when I feel you near me, sometimes I see so clearly the only truth I've ever known. look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen